Daar gaat ons land dus bij helpen. De eerste Nederlandse militairen gaan waarschijnlijk in de zomer aan het werk in Roemenië... en worden om de vier maanden afgelost. Voorlopig duurt de missie een jaar. De politie heeft 16 tips binnengekregen over een steekpartij in Vlaardingen. Daar werd zaterdag uit het niets een vrouw van 21 neergestoken... terwijl ze van een hockeyfeest naar een café fietste. De politie liet er gisteravond beelden van zien in opsporing verzocht. We hopen natuurlijk dat door het tonen van deze beelden vanavond al... dat we zoveel tips krijgen dat we de man kunnen vinden. De politie kan nog niet zeggen of de tips bruikbaar zijn. Bij twee kippenboeren in Gelderland is vogelgriep ontdekt. De dieren daar worden geruimd, net als bij vijf pluimveehouders in de buurt. De minister van Landbouw denkt na over extra maatregelen. Het is de ergste vogelgriepuitbraak ooit in Europa. En na weken binnenzitten mogen 4 miljoen mensen in Shanghai eindelijk weer de deur uit. Die stad zat in lockdown omdat de coronabesmettingen omhoog schoten. Maar volgens de regering is de boel nu aardig onder controle. Op plekken waar de besmettingen nog wel stijgen, moeten mensen binnen blijven, vertelt correspondent Sjoerd en Daas. Geduld is natuurlijk al best op de proef gesteld de afgelopen weken. Eh, voedseltekorten, mensen die verrotte groenten bezorgd kregen van de buurtcomité's. Elke ochtend maar weer om 6 uur probeerden, ehm, als de online shops open gingen, om te proberen wat te krijgen, vaak tegen woekerprijzen. Ja, zij zitten daar eh, nu nog steeds mee. Ook fabrieken gaan langzaam weer open, maar zijn wel extra voorzichtig, zoals bij de Tesla-fabriek. De medewerkers eh, van Tesla, en dat geldt voor veel meer bedrijven, blijven daar slapen om in elk geval de risico's te managen, zoals ze dat dan eh, regelen hier. Het weer, nou, het is een eh, mooie zonnige versoepeldag in Shanghai. Vanavond komen daar wel wolken, maar het blijft zacht bij een graad of 14. In Nederland weer net zo'n dagje als gisteren met temperaturen van 14 graden op de Wadden tot 20 in Limburg.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 Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Zigo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. met Adele, Easy On Me.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 24 uur per dag. Dit is FM. Bella Paris met El Mundo Bellando. Gratis Nederlandse les, elke donderdag van half 1 tot half 3. Gratis met de Zandvoortpas. Anders betaal je alleen het boek. Locatie pluspunt Zandvoort Noord. Aanmelden via de website of telefoonnummer 5740330.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 baas niet uit de tent. Dus zeg me, wie zijn echte vent en wie loopt weg? Wie durft het aan om voor een ander op te staan die hij niet kent? Wie is een echte vent? Een leven lang, eerst jaren aan een toekomst uit kon houden.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 Van iemand die fantastisch liegen kan instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Telstar is een instrumentaal nummer van de Tornado's. Die werd gecomponeerd door de Brit Joe Meek. Het is een vroeger nummer uit de elektronische rock. De single kwam in 1962 uit en bereikte een nummer 1 hit in Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook kwamen twee covers daarna nog in Amerikaanse hitlijsten te staan. Wereldwijd gingen er 5 miljoen platen over de toonbank. Sinds de oprichting in 1963 van de profvoetbalclub Telstar uit de Muiden... wordt dit nummer als de begintune gebruikt bij een thuiswedstrijd. Het werd tientallen malen gecoverd... waaronder de begintune van het Vlaamse televisieprogramma Willys en Marionetten uit 2006. Hier zijn de Tornado's met Telstar. just sit away Amy McDonald met This Is My Life. Workshop Ben Ik in Beeld. Wij nodigen je uit om via fotografie wat van jezelf te laten zien. Want foto's spreken zo meer dan duizend woorden. Aan de hand van inspirerende opdrachten gaan we aan de slag om dromen en verlangens op beeld vast te leggen. Door bezig te zijn met fotografie en de opdrachten vergroot je je creativiteit en leer je te genieten van deze kunstvorm. Meer info en aanmelden administratie herstelacademie.org of telefoonnummer 06 337 35694 06 337 35694 en het is dinsdag 3 en 10 mei van 2 tot half 5 en de locatie is Pluspunt en ik ga door met Simply Red If you don't know me by now. you got Wat zijn de allerkleinste dieren op aarde? De kitty's varkensneusvleermuis meet een centimeter of drie. Dat is iets langer dan een vingertop. Hiermee is het Aziatische beest, voor zover bekend, het kleinste zoogdier op aarde. Maar het kleinste dier op aarde, dat is kitty's een varkensneusvleermuis de langste na niet. Ook bacteriën, armoede en andere eencelligen niet want die behoren niet tot het dierenrijk. Maar de Mexozoa wel. Dat zijn piepkleine parasieten die lange tijd niet tot het dierenrijk werden gerekend. Inmiddels weten we dat dankzij genetisch onderzoek dat deze meercellige organismen verwant zijn aan kwallen en wel degelijk dieren zijn.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 Het HDMZ-museum houdt op te bestaan. Dat valt af te leiden uit een persbericht van de voorzitter... namens de stichting HDMZ, die het museum explodeerde. Daarmee komt na iets meer dan twee jaar een einde aan het museum... dat was bedoeld als een geschenk aan Zandvoort... van de in 2019 overleden kunstenaar en verzamelaar John F. van Belen. Dat heeft HDMZ-museum van het begin af aan niet meegezeten... Al een paar dagen na de opening moesten de deuren alweer gesloten worden na de eerste lockdown. Maar aan de basis van het ontbreken van succes ligt het ontbreken van kennis en kunde en was het leerproces te kostbaar voor dit particuliere museum met zijn ambitijdsniveau. En dit kennis had zinvol geweest, wanneer we eerst een museum hadden gerealiseerd en vervolgens daar een gebouw omheen zou hebben gebouwd, in plaats van andersom dan hadden we waarschijnlijk heel anders gedaan. Al dus de voorzitter. Die daarmee ook ondubbelzinnig de hand in eigen boezem steekt. Wat er nu met het splinternieuwe gebouw gaat gebeuren is niet duidelijk. Recentelijk nog werden er succesvolle uitzendingen van verkiezingsdebatten georganiseerd... en zou jammer zijn als de kostbare functie van het dorp verloren zou gaan. De bal ligt nu bij de stichting, eigenaar van het pand.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 Pluspunt is alle informatie en initiatieven overzichtelijk aan het verzamelen. Wil je een oproep, activiteit of aanbod laten plaatsen? Mail dat naar us@zandvoort.nl. Us@zandvoort.nl. Good day sunshine. de Beatles. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down. Burns my feet as they touch the ground. fine.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 Ze was bekend van het programma De Rode Loper en zo was er maar één. In 1990 maakte ze haar debuut als zangeres. In 2006 verscheen haar laatste album Licht Onvlambaar. Jasmin werd op 3 maart 1972 in Antwerpen geboren als jongste dochter met twee oudere zussen. Haar moeder was gemeenteraadslid van de Volksunie in de gemeente Hoven. Jasmin was al vroeger bezig met muziek, iets wat haar ouders even aan moesten wennen. Tijdens haar lagere schooltijd was ze lid van het schoolkoor. In 3 mei 1986, de dag dat Sandra Kim het Songfestival won...